minderheidsregering die al veel kritiek had gekregen op de aanpak van de financiële crisis. De Portugese president heeft voornamelijk een ceremoniële functie. De enige politieke macht die de president heeft is dat hij verkiezingen kan uitschrijven. In Amerika is een vrouw opgepakt die 23 jaar geleden vermoedelijk een baby heeft ontvoerd uit een ziekenhuis. De inmiddels 23-jarige Carleen White vond kort geleden zelf haar biologische moeder terug. Ze had al een tijd het gevoel dat ze niet bij het gezin hoorde waarin ze was opgevoed. Bij een bureau dat onderzoek doet naar vermiste kinderen zag ze een foto van een baby die erg leek op haar als baby. Een DNA-test leverde zekerheid op over haar afkomst. Het weer, vanuit het noorden op veel plaatsen motregen. Minima tussen 2 graden in het oosten en 5 aan zee. Overdag bewolkt met eerst motregen en smiddags overwegend droog. Het wordt een graad of 7.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 De verslagen zijn afkomstig van Palestijnse onderhandelaars en gaan over de afgelopen tien jaar van de vredesgesprekken. In 2008 stelde het Palestijns gezag Israël voor dat het de meeste Joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem mocht houden. In ruil daarvoor wilden de Palestijnen dat Israël delen van het land zou afstaan waar voornamelijk Arabieren wonen. De heilige plaatsen in Jeruzalem, zoals de Tempelberg en de Al-Aqsa-moskee, zouden tijdelijk onder internationaal toezicht moeten komen. Uit de documenten blijkt ook dat de Palestijnse leiders in 2008 wisten dat Israël de Gazastrook ging aanvallen... om een eind te maken aan de voortdurende aanvallen van Palestijnen met raketten. De onderhandelingen werden vanwege die aanval beëindigd. De berging van het gekapseisde schip in de Duitse Rijn kan beginnen. Een derde bergingskraan is vanuit Nederland aangekomen bij de Lorelei-rots... waar de zwavelzuurtanker op zijn kant ligt. Hij blokkeert al ruim een week.